Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de rechtbank van Assen gaat het op dit moment over een dubbele moord... in het Drentse plaatsje Wijteveen. Verdachte Richard K. heeft toegegeven dat hij ongeveer een jaar geleden... twee mensen doodschoot. Dat waren de kopers van zijn oude huis. Ze hadden ruzie gekregen omdat zij vonden dat er dingen mis waren met de woning. Richard K. vertelde zojuist dat het niet goed met hem gaat. Vorige week eh, maandag eh, heb ik een eh, en ben ik eh, naar het ziekenhuis eh, gegaan, zeg maar, met het TIA. Ja, ik las het in het rapport van de reclassering volgens mij. Ja. En de week daarvoor is mijn vrouw naar het ziekenhuis gegaan. Ja. Met een gescheurde kanslerhaber. Oké. Hoe is het daarmee dan? Maar goed. Wel goed, ja. K zegt dat hij werd gepest en bedreigd door de kopers... en dat hij aan de bel trok bij de politie, maar dat hij niets deden. In Australië zijn twee ziekenhuismedewerkers ontslagen... omdat ze zeiden dat ze Israëlische patiënten zouden laten sterven. Dat deden ze in een gesprek met een Israëlische influencer... waar ze online toevallig mee in gesprek raakten. Het lijkt er niet op dat ze echt mensen hebben vermoord. De auto waarmee acteur en presentator Tom Waas eind vorig jaar op een pijlwagen knalde in Antwerpen wordt binnenkort geveild. De oldtimer Porsche is hartstikke totaal los, maar volgens de veilingmeester zitten er nog veel bruikbare onderdelen aan. Hij noemt de wagen bij Belgische media een Porsche met een verhaal. Waas lag na de crash een tijdje in coma. Later bleek dat hij had gedronken. En als iemand met een kunstbeen of arm een nieuwe prothese krijgt... ja, wat doe je dan met de oude? Weggooien, want aan iemand anders geven, dat mag niet in Nederland. Dat is hartstikke zonde, vindt Early. Hij heeft zelf een beenprothese vanwege een ongeluk in Mexico. Toen hij daar terugkwam zag hij een man zonder been... en besloot zijn kunstbeen aan hem te doneren. Want in het buitenland mag dat wel, zegt hij tegen Hart van Nederland. Ik naar een lokaal ziekenhuis. Hun hebben hem aangepast. Eh, twee jaar later kwam ik terug en toen liep hij daar. Ja, en anders had hij gewoon nooit kunnen lopen. Ja, toen ben ik met twee koffers gegaan. <laughs> En toen werden het er twaalf. En eh, ik heb nu voor Mexico heb ik al uh, eh, 30 koffers klaarstaan. En dan praat je over uh, eh, 700 kilo. Early heeft een stichting waarmee die tweedehands protheses naar Gambia en Mexico brengt. Het weer nog vanochtend en vanmiddag in het noorden en op de Waddenkans op gladheid... door bevroren wegen en sneeuw. In de rest van het land is het grijs, maar wel vaker droog. En het is vandaag een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de N230 Utrecht-Maarsen. 20 minuten vertraging bij Maarsenveen door politieonderzoek.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 Ze zagen die dingen staan. Dat om eh, half elf te gaan. Eh, dan luisteren we naar Toon Hermans, niemand minder. Eh, dus ja, gezellig toch? wat had ik allemaal voor u klaarstaan, luisteraars? ik moet even spieken hoor, want mijn lijstje is een beetje gemengd. Met ook mooi repertoire. Waaronder Eva Cassidy en Chuck Brown met Love You So Bad. someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. And when the night begins, and until it ends, oh baby, I need your love so bad. bring it on home to me. Write it on a piece of paper so that time uh, it can be my plea. met eh, niemand minder dan Eva Cassidy. Need Your Love So Bad. Dit is Bojura. Fly, butterflies spread your wings, show your colors fly. Fly with the wind, let the wind take your sky high. Cause the rain makes your flowers grow Spread out your wings till the sun lets the loving show Fly, butterfly, butterfly, little butterfly That is why butterfly moves leave the ground, let your spirit ride. Fly through the storm and the thunder, cause you don't mind. Fly across the sky through the gates of the morning light. If you get tired, take a rest on a Sunday. fly, spread your wings, show your colors, fly. Fly with the wind, let the wind take you sky high. Nederlandse zangeres Bojura was dat met Butterfly. Smoky O'Carroll. tossed your hair off your shoulders, you turned and you looked my way. Oh, you would have died and you'd have scared me alive if I'd have said what I wanted to say. So being polite, so what you doing tonight? You said, just so happens I'm free. You got all the right curves and all the right words, and that's alright by me. Oh, Carol, you got me eating my heart away. You got me counting my nights and days. I'm floating on the Milky Way. Oh, Carol, done it before. Oh, baby, you've opened the door. Oh, Carol, you can do it some more. Well, if you're ready for this, when we started to kiss, she said, a minute or two.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 zanger van Smokey met Oh Carol. Ja, je hebt er tegenwoordig allemaal programma's, luisteraars van de, eh, bouwen of slopen. Hè, of kopen of slopen, weet ik het allemaal over die huizen. Dat, eh, Maar de Golden Earrings met een S aan het eind, een S aan het eind. Met zanger Frans Kussenburg. Die hadden een vooruitziende blik, want die hadden al lang eh, liedjes over dat onderwerp. waaronder In My House. Nou, het gaat over een huis Golden Earrings. We gaan naar de Sandy Coast. Her name is Amy. Dan kunt u nu luisteren naar het weerbericht voor Zandvoort. Nee hoor, dat gaan we niet worden, doen. mensen. Gaan we niet doen, gaan we niet doen, Cheryl. Rustig aan, jongen. Mijn name is Amy moet, eh, moet eh, eh, er komen. Maar soms laat de apparatuur mij in de steek, luisteraars. Wat een apparatuur cultuur hebben ze toch hier bij Radio Zandvoort. niet te geloven oh, oh, oh, oh, nee, ik moet niet klagen eigenlijk. Dat mag ik eigenlijk niet doen, hè, klagen natuurlijk. Eens even kijken of ik nou de goede heb. Nee, nee, nee hoor. Nee, hij doet het even niet, luisteraar. Hij doet het even niet. Nou, dan moet ik wat anders verzinnen. Eens even kijken hoor. Nou, ik heb nog wel wat anders voor u. sometimes me, This time it's making me high. Love has told on me, then got a hold on me. Followed my heart to my pride. Oh, but something's been making me blue. And somehow I can't talk it over with you. Something's been making me sad. Something I'm missing that I never had. And I know leaving me wondering why. Oh, when something's been making you blue, and somehow I can't talk it over with you. Something's been making me sad. Something I'm missing that I never had, and I know it's making sad. Something I'm missing that I never had. And I know it's making me blue. It's losing you. Oh, I know it's making me blue. It's losing you.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 But if you go, is gone from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away, please don't go away. genieten van Toon Hermans. Kijk, ja, luister, de mensen vragen me... Hier, vanavond hebben ze me nog gevraagd. Ze zagen die dingen staan voor de televisie. En zeggen ze, waarom kom jij zo weinig op de televisie? Zeggen de mensen uit de zaal. Nou, weet je waarom, mensen? Dat, omdat ik het niks vind. Luister, theater is theater. En televisie is televisie. Allebei prima dingen, maar je moet ze niet door elkaar halen. Kijk, zoals u hier zit, mensen, dat kun je niet vergelijken met mensen die naar die doos zitten te kijken. Kan niet. Zie je voor, er zit er eentje naast je, nu op dit moment... En die zegt opeens, nou, ik ga naar bed. Hè? Dat kan toch niet? Ja. en dan zeg jij, ach, blijf nog even. Nee, ik ben zat, ik ga naar bed. ik ben zat. Ik, eh, kijk, ze vragen, me, ze vragen me zo vaak... meneer Hermans, wilt u in een paneel zitten? Nee, ik wil niet in een paneel zitten. <laughs> moet ik in een paneel? Nee, kijk, ik heb niks tegen dat ding. Helemaal niet, want we hebben het nodig. En er zijn ook prachtige artiesten op de televisie. Dat weet ik allemaal wel. Dat weet ik wel. Maar kijk, sommige mensen kunnen dat instrument niet bespelen. Het is een instrument. En daar moet je mee omgaan. Dat is met een klarinet of met een piano. Af en toe zo eens een beetje spelen. Maar je moet niet de hele avond blijven liggen. Eh, ik kijk wel eens die huizen binnen daar waar ik, waar ik woon daar. En dan zie ik die mensen liggen s'avonds. Nou ja, dat is gewoon ja, dat ligt daar op een hoop En ze knijpen je er nog af ook hoor. Kijk, en weet je wat het is? Je hoeft zelf niks meer te doen door de televisie. Ze gaan om acht uur gaan ze liggen. Dan zet dat kastje aan. En dan begint het. En dan krijg je eerst krijg je, krijg je een praatshow. Ik zeg maar wat, de praatshow. Dus daar ga je niet meer zitten, hoef je niet meer te praten. Als de praatshow er is, dan hoef je niet te praten. Dus dat doe je niet. Nou, daarna krijg je de, de spelletjesshow. Eh, ja, en wat voor spelletjes, wat voor spelletjes. 15.000 gulden voor cola en Kees. Ja, dan ga jij niet voor een dubbeltje zitten dammen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je doet, je doet zelf niks meer. Je hoeft niet meer te praten. Je hoeft, niet meer, je hoeft geen spelletje meer te doen. En dan komt tegen middernacht komt de erotische show. Dus ik zou niet weten wat je eigenlijk nog... Ik zou het niet weten, hoor. U zult zeggen, kijk jij dan niet? Jawel, ik kijk wel. Jawel, maar ik kijk dan wel naar interessante programma's... die ik van tevoren zelf heb uitgezocht. Zoals morgen ben ik vrij. En dan zit ik morgen te kijken. Ik, heb, ik weet nu al wat ik ga zien. Heel interessant programma. Ik heb het van de week uitgestipt en, eh, bij de gids. Dat is een, eh, ja, meer een cultureel programma, zou ik maar zeggen. Interessant programma. De, de, de, voortplanting van de zeevarkens van Malakka. Oh. Dat is nou weer mijn hobby. Ja? Vorige week heb ik iets gezien van eh, de, het liefdeleven van de zalm. Prachtig. Prachtig. Een zalm legt 1 miljoen eitjes per jaar. Maar dat denkt geen hond aan op moederdag. Ja?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 een eh, de kerstboom heb we ook gehad. Kerstboom hebben we gehad. Ja. hebben we mijn vader. De kiespijn heb ik ook gehad al. Hè? Dat heb ik allemaal gehad. Dat, denk dat heb ik geluk heb ik van gezongen.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 En dan... Eh, <laughs> en dan... <laughs> dan zitten we toch weer bij dat kastje te kijken. En dan eh, komen ook weer de mooie programma's terug. Komen de goede programma's komen altijd terug. De surprise show komt terug. Dat vond ik daarvoor mooi, met dat, met dat eh, janken erbij en zo, weet je wel. en er is altijd eh, iemand die terugkomt uit Australië. Ze hebben mij ook gevraagd of ik in de surprise show wilde, maar ja, ik doe het niet. Maar ik vind het een leuke show, maar ik, ik heb toevallig ook een tante die 30 jaar geleden naar Australië is eh, vertrokken. Maar ik moet er toch niet aan denken dat die er is. Weer voor mijn snuffert staat. Dan begint ze weer met die watjes te gooien. Weet je wat ik mooi vond? Zo'n programma als Mies had van de, van de, eh, de, de hoofdrol. Dat vind ik nu nog mooi, mensen. Daar ging er een deur open. Heb je gezien? Nou, tuurlijk, dat kende heel nergens. Dan gaat de deur open, dan komt er iemand binnen... en die gaat iemand anders om... Hè? Dat vind, ik, dat, vind ik, dat vind ik altijd leuk. Nu nog. Als een deur open gaat en dan komt iemand binnen die je leuk vindt. Dat vind ik, vind ik goed. Dat vind ik net zoiets als dat er een deur dicht gaat... en dan gaat er eentje weg waar je een hekel aan hebt. Eh. Maar mensen, nogmaals, televisie is nou eenmaal het medium van deze tijd. Je moet ermee leren leven. Het heeft ons iets laten zien wat niemand ooit eerder zag. Namelijk de derde wereld. De derde wereld. Nu weten we wat het is. Vroeger wisten we niets van die hele wereld. Ik ben nog opgevoed, mensen, met zilverpapier sparen voor de arme kindertjes zelf de chocola opvreten. ja. En als je hem op hebt, die kinderen het papier sturen. Ja, dat, dat, dat, Gelukkig leven we nu in een andere tijd. En de derde wereld, mensen, die hoeven ze voor mij niet de derde wereld te noemen want er is er maar één. En er is maar één mens op deze aarde. Als ik het zeggen mag, volgens mijn gevoel is dat zo. En overal waar die mensen zijn, waar ook ter wereld, er is maar één ding echt belangrijk. En dat is liefde. I've been out here walking and talking to myself for about hours now. Love is really a hurting thing. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? <laughs> All right. He's got his woman over there. Yeah, how's he doing? You okay? But mine's at home. What time is it? Damn, it's 1245. I think I'm gonna walk up here and see what's going on at this discotheque.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 Hilversum 3 bestond nog niet. We maar zie je een Zandvoort wel. Daar bestond al, ja, daar bestaat al jaren. Eh, we zijn dan ook in Holland en moeten die rare kloon van, uh, van Trump moeten we ook niet eh, te veel, moeten we ons ook niet te veel van aantrekken. Dit is Nederland, this is not America, hè? toch? David Bowie gaf ons jaren geleden al gelijk daarin. is not America. van Rick van der Linden bewonderen. Helaas niet meer onder ons. Dit is Peace Planet Exception. ga afscheid van u nemen, luisteraars. Eh, Hans Wassenaar gaat het straks van me overnemen met eh, nog meer gezellige muziek. En Niels uit Zandvoort en omgeving. Dank u allemaal voor het luisteren. Tot volgende week dinsdagavond bij Tussen App en Vloed. Vanaf 10 uur uh, eh, s'nachts, of s'avonds moet ik zeggen, tot 12 uur s'nachts. En dan weer volgende week woensdag, duifzaag de week door. Ik ga eruit met een mooi rustig werkje van Simon en Garfunkel. Allemaal smakelijk eten, smakelijke lunch straks. En uh, bedankt voor het luisteren. Doei. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life. Thinking it over, I've been sad. Thinking it over, I'd more. No. nou moet ik het toch even vol praten. En nog 20 seconden komt het nieuws weer voorbij. Eh, nogmaals luisteraars, eh, hartelijk dank voor het luisteren.